Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie kon de gijzelingsactie in café Petticoat in Ede live volgen via camera's in het café. Dat bevestigt burgemeester Verhulst naar berichtgeving in de Telegraaf. Volgens die krant kon de politie meekijken via de mobiele telefoon van een van de eigenaren van het café. Die was kort voor de gijzelingsactie naar buiten gegaan. De krant schrijft dat de politie door de livebeelden een uitstekende informatiepositie had... en dat het mogelijk invloed heeft gehad op de goede afloop. De vier gegijzelden kwamen rond het middaguur ongedeerd vrij. Ongeveer 9000 patiënten in de Gazastrook moeten dringend worden geëvacueerd... omdat ze levensreddende zorg nodig hebben. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De patiënten moeten onder meer worden behandeld voor kanker... verwondingen door Israëlische bombardementen en chronische aandoeningen. In heel Gaza zijn maar 10 ziekenhuizen die enigszins functioneren. Tot nu toe zouden 3400 patiënten naar het buitenland zijn gebracht, maar dat is niet genoeg, aldus de WHO. In de eredivisie heeft Sparta in eigen huis ruim gewonnen van Fortuna Sittard. Het werd 4-0. Door de zege hebben beide ploegen nu 34 punten na 27 duels. Koploper PSV is vanmiddag onderuit gegaan tegen NEC. In Nijmegen won NEC met 3-1. PSV was 42 wedstrijden ongeslagen, maar daarin is nu dus een einde gekomen. NEC-doelman Sillissen stopte voor het eerst in zijn carrière in de eredivisie een strafschop. De zomertijd gaat komende nacht weer in. Om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet. Het idee achter de zomertijd is dat het s'avonds een uur langer licht is. Dat betekent ook dat het ochtends later licht wordt. De zomertijd eindigt op zondag 27 oktober. Het weer opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het kan vanavond en vannacht mistig worden. Het koelt af naar 5 tot 7 graden. Morgen eerste paasdag in de ochtend regen hier en daar mistig. Smiddags kans op stevige buien met hagel en onweer.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 Radio. Global House Vibes. Hosted Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Not to mention the after party. It's the after, they call it. Los Angeles and LA. In LA, we call it just the kickback after hours. The kickback.